René van Brakel met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft voor het eerst in het openbaar gesproken. Volgens het Amerikaanse persbureau AP hield hij een toespraak op een groot plein in de hoofdstad Pyongyang. De speech was ter ere van de 100ste geboortedag van Kim Il-sung, de stichter van het land. De nieuwe leider had lovende woorden voor zijn grootvader. Verder zei Kim Jong-un dat versterking van het militaire apparaat de eerste, tweede en derde prioriteit is. Een raketlancering had deze week het hoogtepunt moeten zijn van de feestelijkheden in het communistische land. Maar kort na het opstijgen stortte de raket in zee. In Noordwest-Pakistan zijn bij een aanval van rebellen op een gevangenis naar schatting 3 tot 400 gedetineerden ontsnapt. Volgens Pakistanse media zijn tientallen mensen gewond geraakt, zowel politieagenten als rebellen. De politie zegt dat de daders islamitische militanten waren. Ze vielen de gevangenis aan met geweren en raketgranaten. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. We hebben honderden kameraden bevrijd, zei een woordvoerder tegen het Britse persbureau Reuters. Het is vannacht precies 100 jaar geleden dat de Titanic op een ijsberg liep en zonk. Dat wordt onder meer herdacht op een cruiseschip op de plek waar de Titanic in de Atlantische Oceaan verdween. De bemanning en passagiers van het schip dat de route van de Titanic vanaf de Britse haven Southampton naar New York overdoet, houden twee herdenkingsplechtigheden. De eerste is rond deze tijd, precies 100 jaar nadat de Titanic tegen de ijsberg botste. En over een paar uur wordt herdacht dat het schip zonk. Bij de ramp met de Titanic kwamen 1512 mensen om. In het Noord-Ierse Belfast, waar het schip werd gebouwd, wordt vandaag een herdenkingstuin geopend...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 Ik heb je zomaar laten gaan. Zonder jou is alles in het huis veel killer. Zonder jou is alles plotseling veel stiller. Zonder jou is wat voor een vertrouwd was niet vertrouwd. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 9. Zie town. Hey nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, baby, know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. you won't get a match you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you, bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.